Kees Groot met het NOS-journaal. De FBI in Las naar tips die kunnen helpen bij het onderzoek naar de grote schietpartij van afgelopen zondag. De FBI tast nog volledig in het duister over het motief van Steven Paddock... de man die vanuit zijn hotelkamer 58 mensen doodschoot, honderden verwonden en daarna zelfmoord pleegde. Er zijn nauwelijks aanknopingspunten. Paddock liet geen briefje achter of berichten op sociale media... De FBI is er wel zeker van dat er geen tweede schutter was. Mogelijk heeft Paddock wel hulp gehad, gezien het grote aantal wapens dat hij had. In Libië zijn de lichamen teruggevonden van 21 Egyptische christenen... die ruim 2,5 jaar geleden zijn onthoofd door IS. De terreurgroep verspreidde destijds beelden van de executies. Een gevangengenomen terroristenleider wees de plek aan in de buurt van Sirte. Die Libische stad was anderhalf jaar in handen van IS. De SP trekt nog eens elf plaatselijke afdelingen terug voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Ze zijn niet actief genoeg geweest of zijn slecht georganiseerd, vindt het partijbestuur. Vorige maand werd al bekend dat de SP in Horen en Rijswijk niet mee zou doen. Nu komen daar plaatsen als Kampen, Diemen en Oosterhout bij. Toch doet de SP in meer gemeenten mee dan vier jaar geleden. In Niger blijkt een vierde Amerikaan om het leven te zijn gekomen bij een aanval op commando's. Ze kwamen woensdag tijdens een patrouille onder vuur te liggen van een groep die waarschijnlijk banden heeft met IS. Drie Amerikanen en vijf Nigerezen werden gedood. Het Pentagon had niet bekendgemaakt dat er nog een Amerikaan werd vermist. Zijn lichaam is nu gevonden in de buurt van de plek van het vuurgevecht.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 to me. thank you Young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors. la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than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 for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my head? shine like the perception that would lead to of self. stay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 睡不着了。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 Feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. up one morning and saw the handwriting on the wall. Time was passing me by so fast. I wasn't moving at all. I looked in the mirror and said to myself.